Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of er gelekt is in de zaak Julio Potsch. In 2007 belde een onbekende vrouw met de officier van justitie. Ze zei te werken voor het kabinet van de koningin... en vroeg zich af of de zaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot echt nodig was. Opmerkelijk is dat toen maar weinig mensen wisten van het onderzoek. Yoshiro Mori, de baas van de Olympische Spelen... die komende zomer in Tokio moeten worden gehouden, ligt onder vuur. In een vergadering keerde hij zich tegen het plan om meer vrouwelijke bestuurders te kiezen. Hij zei vrouwen maar irritant te vinden omdat ze maar blijven praten. Vanwege de ophef zegt Mori rekening te houden met ontslag. De 83-jarige Japanner heeft inmiddels wel excuses gemaakt. De tweede dosis van het Pfizer-vaccin kan tot zes weken na de eerste prik worden gegeven. Dat stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan het kabinet. De raad blijft daarmee bij zijn eerdere aanbeveling. Het was tot nu toe niet duidelijk of er drie weken tussen twee injecties moest zitten... of dat dat drie weken of meer kon zijn. Hoe langer die periode, hoe meer mensen een eerste prik kunnen krijgen. Het vaccinprogramma COVAX heeft bekendgemaakt dat het tussen maart en eind juni 300 miljoen doses coronavaccins stuurt naar landen die tot dusver buiten de boot vallen. Het zijn hoofdzakelijk vaccins van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. COVAX wordt ondersteund door de Verenigde Naties. Als VMBO'ers, HAVO-leerlingen en VWO'ers niet in hetzelfde schoolgebouw zitten... ontmoeten ze vooral kinderen met dezelfde achtergrond. En daardoor kan de afstand tussen verschillende groepen in de samenleving groter worden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers roepen scholen en gemeenten daarom op om meer brede scholen op te zetten... waarbij alle niveaus in één gebouw zitten. Het weer, het wordt vandaag een lenteachtige dag met zonnige momenten in het midden en zuiden van het land.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 don't need money. Don't fame. Don't need no credit card to ride this train. It's and it's sudden and it's cruel sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. here, I need you here. My body why we touching slow? Just say the word, I'm ready to go. Anticipation, place after four, I need you now. Baby, I'ma get you right out here. When I touch you, tell me how it feels. Thank you. hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of er gelekt is in de zaak Julio Potsch. In 2007 belde een onbekende vrouw met de officier van justitie. Ze zei te werken voor het kabinet van de koningin. Opmerkelijk is dat toen maar weinig mensen wisten van het onderzoek. De baas van de Olympische Spelen in Tokio ligt onder vuur. In een vergadering zei Mori tegen meer vrouwen in het bestuur te zijn. Volgens hem blijven vrouwen maar praten en hij noemde dat irritant. Als VMBO'ers, HAVO-leerlingen en VWO'ers niet in hetzelfde schoolgebouw zitten... ontmoeten ze vooral kinderen met dezelfde achtergrond. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau... en daardoor zou een grote afstand tussen verschillende groepen in de samenleving dreigen. Het weer, het wordt een lenteachtige dag met zonnige momenten. Het wordt zo'n 9 graden. for a gift. I put diamonds on your wrist.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 Disculpame Discúlpame si te mentí, no fue mi intención ser así. Déjame comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero. Esto no para luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego, no, no, no.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 I don't think it'll change. saw you taking all my time just for you. You just steal it. I can deal with you. One way traffic ain't the way. Just for you. I've got affection, some attraction too. check it on out.